4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het internationaal atoomagentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen om een bezoek te brengen aan het land. Drie jaar geleden waren daar voor het laatst inspecteurs van het VN-agentschap. De uitnodiging lijkt een poging om westerse zorgen over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Die zorgen zijn toegenomen sinds vorige week. Toen kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren, ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. Details over de uitnodiging heeft het atoomagentschap niet bekendgemaakt. Het heeft nog niet besloten of het erop ingaat. In de regio rond de Zuid-Franse stad Toulouse geldt het hoogste terreuralarm, heeft president Sarkozy gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Bij twee aanslagen vorige week met hetzelfde wapen kwamen drie militairen om. Twee van hen hadden een islamitische en één een Caribische achtergrond. Sarkozy heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd. Alle scholen in Frankrijk houden vandaag een minuut stilte... om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. In Kropswolde in Groningen is een boerderij verwoest door een grote brand. De bewoner is nergens te vinden. De brandweer vreest dat hij in de boerderij was toen het vuur uitbrak. De melding van de brand kwam rond half één vannacht. De inzet van verschillende brandweerkorpsen kon niet voorkomen dat de boerderij helemaal uitbrandde. De brandweer heeft een kraan ingezet om in de resten van de boerderij naar een mogelijk stoffelijk overschot te zoeken. Het weer vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond. Overdag eerst mist, later veel zon. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen, dinsdagochtend 20 maart. Dat is ook eh, de dag dat de astronomische lente gaat beginnen. Het is de eerste lentedag, vroegste begin daarvan. Van de lente sinds 1896. En eh, de zon stond toen precies om 6:14 uur precies boven de evenaar. En dat is dus de begindatum van de astronomische lente. En dat zal dus ook straks zijn om 14 minuten over 6. Dus toch een mooi moment om daar even aan, eh, aan te denken dan. Iedere week zet Radio 1 één album in de spotlights als weekcd. En je hoort zometeen nieuw werk van de Nederlandse zanger Bertolf. Maar eerst de familie Stapel met een mooie wijsheid.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 We had to wipe the snow off to clearly see. And as she laid her head down on my shoulder. That's all I know about you is a grief. So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me. Well, could you make it rain if you understand? Yeah, could you make it rain if you understand? Well, could you make it rain? understand. Jorde de Singers met Respect Yourself op Radio 1. En dit was de weekcd van Bertolf Mary. Hij begon in de band van Ilse de Lange. En dit is zijn derde soloalbum met de titel Bertolf. Hij won eerder ook een eh, zilveren harp, een aanmoedigingsprijs voor jong talent. Hij is singer-songwriter en schreef op dit album alle nummers zelf. Het was een persoonlijk album dat hij graag wilde maken en dat zijn naam mocht dragen. is De Nacht met Herbert Codé. They said you have me wrapped around your finger like the ribbons that you wear in your hair. Maybe, cause when I see your little fingers holding on to mine, I don't have a care. You got me buying you posing dresses. Oh, what a beautiful mess that this is. I think I'm in love. She's two foot three, eyes blue and green. I just can't get enough. She got my heels over my head. Or better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time girl. They warn that you demand all my attention, not to mention you're my very first child. It's true, I'm spending nearly half an hour making faces to get you to smile, yeah. You got me doing these silly little things. Come in love. She's two foot three, eyes blue and green. I just can't get enough. She got my heels over my head. A better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time, I would spend all my just living inside her world. Cause she's daddy's baby. Soon she'll crawl. 16 and my cook dream she's down the aisle. I believe I'm in love. She's two foot three, eyes blue and green. I just can't get enough. She got my heels over my head. a better yet, she got me moving to the beat of her drum. And if love were time. inside her world. Cause she's daddy's baby girl. Oh, oh, oh. She may leave, but she'll always be my world. Cause she's daddy's baby girl. Zometeen de nachtgedachten vertaling van een songtekst naar het Nederlands. Dit was Jimmy Needham, Daddy's Baby Girl. Hij is een singer-songwriter uit Amerika. En hij komt op 16 juni naar Nederland voor een optreden. En Daddy's Baby Girl komt van zijn nieuwe album Clear the Stage. Je maakt het niet dagelijks mee dat je twee grondleggers van de rock roll muziek op één avond ziet optreden. Ik weet het nog goed, het was eh, woensdag, het was een woensdagavond, 19 november 2008. Jerry Lee Lewis en Chuck Berry stonden allebei op de planken in Amsterdam. Een concert waar ik bij moest zijn, want ja, het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn... gezien de hoge leeftijd van de mannen dat zij dus samen op het podium zouden staan. Chuck Berry, fit ogend, petje op, deed zijn rock'n'roll pasjes met de gitaar in de hand... en Jerry Lee Lewis die moest eh, begeleid worden naar zijn piano. Die was eh, helaas slecht ter been, maar op het moment dat hij de piano beroert dan weet je dat de killer voor je staat. Of het nu snel is of ingetogen, zoals dit duet met Robbie Robertson. Het blijft mooi. Jerry Lee Lewis samen met Robbie Robertson en Twilight. En dit was Michael McDonald en Sweet Freedom hier op Radio 1. Dit is de nacht. Het is tijd voor de nachtgedachten. Dat is een vertaling van de songtekst naar het Nederlands. En vannacht komt deze vertaling van Bob Marley. Ik wil van je houden. Ik wil je liefhebben en je juist behandelen. Ik wil van je houden. Elke dag en nacht. De nacht. De EO. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze aal door haar haar zit te draaien als ze pret, Dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zonne, als ze lacht, een grappie, waar niet eens een goeie was als ze schrikt van een façade en ze houdt je even vast. Dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld is ja alles. trek je alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, zoek dan is goed. Al jouw liefde weer eens op. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles CCC van Paul McCartney en Michael Jackson hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Daarvoor ook nog Daniel Logus en De Wereld in de Zunne. En de nachtgedachte was deze nacht van Bob Marley en Is This Love. Hij is geboren in Suriname, had succes in de hoogtijdagen van de Eurodance... en zingt in een videoclip die meer dan 40 miljoen keer bekeken is. Zometeen hoor je over wie ik het heb in een nieuwe Hoe is het toch met?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 Smokey en It's Your Life. waar are you? you Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het met de in Suriname geboren rapper en zanger C.B. Milton, bekend van zijn hit Send Me An Angel? Toen C.B. Milton zes jaar was, verhuisde hij naar Amsterdam. Met zijn 20 jaar was hij een van de jongste zangers van de Nederlandse soulband Swinging Soul Machine. En op YouTube zijn daarvan nog oude opnames te vinden. de cover Ready For Your Love. C.B. Milton wordt via de bassist van de Tramps... die ook regelmatig speelt bij Swinging Soul Machine... in contact gebracht met twee Eurodance-producers uit België. En deze twee mannen zitten ook achter het project Tour Limited. In de jaren 90 maakt C.B. Milton drie albums... en is zijn grootste hit Send Me An Angel. Grote vraag is, hoe gaat het nu met C.B. Milton? Hij werkte na zijn Eurodance-periode in de jaren 90 met verschillende DJ's aan projecten over heel de wereld en kwam ook in contact met de initiatiefnemers van de non-profit organisatie Playing for Change, dat scholen bouwt en muziekprojecten opzet in Afrika. Playing for Change organiseert wereldwijd optredens met straatartiesten. Het nummer Stand By Me, opgenomen door verschillende muzikanten over heel de wereld, werd een grote hit op YouTube en is inmiddels meer dan 40 miljoen keer bekeken. En ook Clarence zingt mee namens Nederland. nog steeds reist Clarence de wereld over voor dit project. Van de dancemuziek naar de soul. Clarence heeft het roer omgegooid en heeft onder zijn eigen naam... Clarence Milton Becker een nieuw album uitgebracht. Getiteld Old Soul. Dat vol staat met prachtige covers als Try A Little Tenderness van Otis Redding... en I Wish Someone Would Care van Irma Thomas. Van de losse dance naar de pure soul. Tot zover de zoektocht naar Clarence Milton Becker. of your trial. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Uit 1972, The Eagles, Take It Easy. Daarvoor hoorde je de zoektocht naar Clarence Becker Milton. En die hoorde zijn plaat I Wish Someone Would Care. En hij heeft dus een nieuw album uit en eh, dat eh, ligt al in de winkels. En het gaat dus goed met deze man, want hij maakt dus nog steeds mooie muziek... en werkt mee aan eh, bijzondere projecten over de hele wereld. En deze band New World Sun komt binnenkort naar Nederland. In mei geven ze een optreden. Ze hebben ook een videoclip bij dit nummer uitgebracht. Ze maken normaal hele swingende muziek. En dit is een wat ingetogere nummer, maar wel heel erg mooi. New World Sun, Learning to be the Light. When the stars came crashing down in tiny pieces the ground I was all alone down here trapped beneath the atmosphere. Then I thought somebody called my name. I spun around and caught a flame. I gave in to a God I didn't know. And now everything is falling into place. A brand new life is calling, and I owe it all to grace. that melted with advice no one wants to listen to a list of things they shouldn't do so i build a city on a hill and i light a candle on the sill knowing you'll be always knocking at the door oh god i just want to love on everyone all i have is yours to give so let the shadows high, the light that breaks the curse of pride, the light that takes the weary in its arms. When it all came crashing down, there was only darkness all around, but in the distance I could see a flame.